Van 3 uur. Waterbalgemoed met het nws Journaal. De man die vrijdag twee vrouwen doodstak in de Finse stad Turku... zegt dat zijn daad geen terrorisme was. Maar justitie verdenkt de 18-jarige Marokkaanse asielzoeker wel van moord... en poging tot moord met een terroristisch oogmerk. De man geeft toe dat hij de vrouwen op een marktplein heeft gedood. Acht anderen raakten gewond. Hij werd vanochtend gehoord door de rechter. Dat gebeurde via een videoverbinding, omdat hij nog in het ziekenhuis ligt met een schotwond van een politiekogel. Er zitten nog drie andere Marokkanen vast voor de aanslag. In ondergelopen ruimtes van een Amerikaans marineschip dat in aanvaring kwam met een olietanker hebben duikers de lichamen teruggevonden van een aantal vermiste militairen. Door de botsing gisteren in de buurt van Singapore ontstond een groot gat in de romp. Slaapplaatsen en technische ruimtes liepen vol. In totaal worden tien marinemensen van de torpedobootjager USS John S. McCain vermist. De Maleisische marine heeft ook een lichaam in zee gevonden. De Amerikanen zoeken uit of het van een van de vermiste militairen is. Op het Italiaanse eiland Ischia zijn nog drie kinderen levend uit het puin gehaald... na de aardbeving van gisteravond. Een baby van zeven maanden en zijn twee oudere broertjes. De drie kinderen waren in hun slaapkamer op het moment van de beving... met een kracht van 4,3. Bij die beving op Ischia zijn twee doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Een gezakte VWO-scholier probeert bij de rechter af te dwingen dat ze alsnog een diploma krijgt. De Brabantse scholieren, die anoniem wil blijven, haalden 500ste punt te weinig voor het examen Frans. Volgens haar advocaat, doordat ze een vraagfout beantwoordde waarvan het college voor toetsen en examens heeft toegegeven dat die niet deugde. Het kort geding tegen het college dient morgen. Het weer nog vanmiddag geregeld zon, maar af en toe ook wat bewolking. Het blijft droog en is 19 graden op de Wadden tot lokaal 25 in het zuiden. Morgen kan het 29 graden worden. Het is dan zonnig, maar laat op de dag maakt het zuiden wel kans op een onweersbui. Dit is verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad alleen drukte rond Dordrecht op de N3. Daar moet dat worden geborgen bij de afrit Dordrecht. Die is voorlopig dicht. Het gaat tot half vier duren, heeft Rijkswaterstaat laten weten.